En ook 389 keer Bob Marley en de Wailers en Iron Lion Cyan. Daarmee genoteerd op 26. Dit zijn Clive Willis en Cole. A Deeper Love met 390 keer op 25. When it's snowing outside, we play the hottest music. place to find myself again, you know. Oh yeah, I know goodbye when I hear it. She smiles, but her heart's already out there. Walking down the street, she says, I don't want nobody else, I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. you'll always be my friend, sweet darling. Why does she pretend? Just like in the song, remember? If you love somebody, set them free. Well, that's how it is with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me, and somewhere I hear a door slam. So I say, fine, and just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else. I love you. She's lying. There won't be somebody else, and that's true. She's lying. So you know what does she pretend? in neus. dat staat heel bekend. En één No Doubt staat op 24 in het jaaroverzicht van de That's 44. Verwerkt in de That's 92. De 31 meest gedraaide en populairste Power FM hits. En eh, we doen een leuk gokspelletje. <laughs> Je kan namelijk eh, gokken wie er in deze That's 92 genoteerd staat op nummer 2. Dan nou moet ik zeggen, er wordt goed gebeld. We hebben ook al twee goede antwoorden. En die eerste twee die komen in aanmerking voor een AKG K2 hoofdtelefoon ter waarde van 79,50 en een eh, Vector Color set van Parker Pen. Maar we hebben nog wat, eh, wat extra prijzen, namelijk wat CD-single pakketten weg te geven. Dus ehm, we gaan gewoon door met het, door, met het geven, weggeven van prijzen. Ik zal alleen even wel melden wie die, eh, die, die hoofdtelefoons gewonnen hebben. Dat zijn William van Ewijk uit Kapel-Avenzaat. De jongen heeft al meerdere dingen gewonnen, maar goed, het is kerstmis niet waar. En Jeffrey Lomans uit Breugel in Noord-Brabant. Ook hij komt in het bezit van... De AKG hoofdtelefoon te waarde van 79,50 in een Vector set van Parker Pen 020 Waag een gok, wie staat er op nummer 2 in de That's 92? En wie weet, heb je geluk. Papieren bij de hand houden. Jimmy Nail stond op 24. En wat staat er op 22 en 23? Nou, dat zijn Cici Peniston. En die hoor je na Shabba Ranks met Mr. Loverman. Mr. Loverman. walk up on the right man. we a loving the look before you walk up on the right man. A loving oh, the hunt before you walk up on the right man. A woman that got pictures coming from England. To satisfy her soul and also this wine, a man bumps. It's about run, she bumped up fast. I will make you explode just like a bomb. Every hour, every minute, man. Every second, the coming is all over, man. The coming is all over. the chance to show me emotion. Mm-hmm. I've waited so long. You better come on strong, Mr. Loverman. Man. me with it, Mr. Loverman. Man. Mr. Loverman, Man. I can't wait. Waiting for what? You must be in a must come. Tell me with it. I'm going to lay down and make you feel me with it. Because feeling that is my favorite habit. And when me lay down, you me now run from it. Them call me me fall over, man. Them call me me fall over. Me fall over, man. Them call me me fall over. Them call me me fall over, man. Them call me me fall over. A woman think I took it coming from England to satisfy her soul. You know, she wants a man. Boom, it's a man ranking you, buck out fun. I'm going make you explode just like a bomb. Every hour, every minute, and every second. Them call me me fall over, man. Them call me me fall over. Champion lover, I know he's up tonight. And this I love and make you walk on my foot. And in that this I love you gonna leave at foot. As I love you from your soul, come straight to you. If I will miss a lover, man, this time me miss a lover. Miss a lover, man, this time me miss a lover. I go and tell you when the time me miss a lover, man. If you me love the girls, i depending on. Caroline said, I go another man, the time me miss a lover, man, the time me miss a lover. Miss a lover. de nieuwste nieuwe revue, het echte nieuws. De pure topsport. Doe het dan, schiet En alle extra's van een wereldweek. Nieuwe revue, nieuws dat je pakt. de allereerste single die C.C. Peniston geluk bracht in Nederland. Finally op 22. Ze is 400 keer gedraaid het afgelopen jaar. En daarvoor draaiden we Shabba Ranks op 23. Mr. Loverman kwam maar liefst 397 keer voorbij. En dat was natuurlijk voornamelijk rond de zomerperiode. Toen was het een hit. Het is, ehm, even kijken, 13 over half 5 in de Bats 92. Met zometeen Bad English. Je hoort ze naar Incognito. die 92. En je krijgt van ons even een overzichtje van de eerste 11 gedraaide platen in het overzicht. Op 31 Giovanotti, 30 George Michael. 29 Undercover, 28 Curtis Tigers, op 27 R. Kelly en The Public Announcement, 26 Bob Marley en The Wailers, op 25 rijden we Clive Willis en Cole, 24 Jimmy Neal. 23 Shabba Ranks, 22 CC Peniston en op 21 met 403 plays dit jaar Don't You Worry About the fame van Incognito. 1, 2, 4. Als je van muziek houdt, is er eigenlijk maar één audiocassette. That's the Metal Master. That's de ultieme cassette voor positie 1, 2 en 4. Elke avond vanaf 6 uur. Je hoort de lekkerste oude hits. 1 uur lang. Power Gold. Op Power FM. That's 92. afgelopen jaar maar liefst 411 keer kunnen horen. Daarom op nummer 20, Bad English en John Wade en Time Stood Still. Ja, dat blijft gewoon doorgaan. Dat zijn wij hoor. Zijn grootmoeder wordt volgend jaar 100. En My Destiny kwamen we tegen op nummer 19. You and I must make a welkom bij deel 2 van The Dead 92. De 31 meest gedraaide en populairste Power FM hits van het afgelopen jaar. Uiteraard een Dead 92. En eh, in die Dead 92 draaiden we voor vijven eh, Mariah Carey met I'll Be There. Ze stond op 17 en werd ook 417 keer gedraaid dit jaar. En 423 keer Kim Sims met To Plain To See It. er tegen op nummer 16. Dat betekent dat we op 15 inderdaad Guns N' Roses hadden. Ze werden regelmatig genoemd tijdens het gokken. Want je mag nog steeds bellen met 020 662 1199. Wie staat er op nummer 2? in de That's 92. We hebben nog enkele cd-pakketten liggen. En wie weet zijn ze straks wel voor één van onze luisteraars. Misschien ben jij het wel, of ben jij het wel, of ben jij het wel. 15, 449 keer gedraaid. Guns N' Roses was dat. En November Rain. En Envo komt eraan. chance to never change. No, you're never gonna get it. Not this time. the diva, and I'm coming at you on Power FM. Hi, this is Curtis Staggers, and you're listening to Power FM. And I wonder why we hold on. We're the army of lovers and Power FM. Hi, this is Daryl. This is Andrew. And we're from Indecent Obsession. You're listening to Power FM. Hi, this is Cece Peniston for Power FM.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 Hier op Power FM. Zo terug met een ex-powerplay van Raoul Arellana. En Justin Brown, blijf voorbij. 1, 2, 4. Als je van muziek houdt, is er eigenlijk maar één audiocassette. That's the Metal Master. That's de ultieme cassette voor positie 1, 2 en 4. Elke avond vanaf 6 uur. Je hoort de lekkerste oude hits. 1 uur lang. Power Gold. Op Power FM. trots zeggen wij dat we dit jaar echt de eerste waren met deze plaat. Dat werd Powerplay Gypsy Rhythm, Raoul Justin Brown op 12. Kwamen dit jaar 455 keer voorbij. Heb iemand aan de telefoon? Goedemiddag. Eh, goedemiddag, met Ronald de Kof. Dag Ronald, hallo. Hallo. Jij wou even een gokje wagen? Eh, ja. Wat dacht je dat er op nummer 2 staat? Uh, eh, het van Inner Circle. Web van Inner Circle. Eens even kijken. Nee, dat is niet goed. Die staat op 9. Ah, dat is jammer. dat is jammer. Heel jammer. En zo worden we helemaal gek gebeld. Wat staat er op nummer 2 in de Dead 44? Als je het goed gokt, maak je kans op een CD-single pakket. Hot sun, beating down, burning my feet, just walking around. Hot sun, making me sweat, me, but she's out of reach. She's got a body under that shirt, but all she wants through. I never thought. just don't realize you've never been there before. It's only your first time. Maybe I'll give you, mm, maybe you'll try. We should be happy together. gedraaid naar Genesis. Zij stonden op 11 met I Can Dance. Dit jaar, ehm, ik moet eigenlijk heel officieel zeggen, het afgelopen jaar 456 keer was Genesis op de zender. Niet mis. Even een, een eh, klein overzichtje van eh, de platen die wij draaiden. De afgelopen 11 platen op 20 Bad English. En Time Stood Still, 19 Lionel Richie, 18 Roxette, 17 Mariah Carey. Op 16 Kim Sims, 15 Guns N' Roses, 14 En Vogue, 13 W, 12 Raoul, Oriana en Justin Brown. En op 11 Genesis. En 10 Boys to Men met End of the Road. Het afgelopen jaar kwamen zij maar liefst 463 keer voorbij. In de That's 44 werden zij zelfs nummer 1. afgeven op platen, maar we mogen wel zeggen dat dit de meest simpele van 1992 was. In een cirkel met Sweat op 9 met 482 plays. people ask the questions why. Some people have to go through so much more before they really learn about is not to be ignored. In de That's 92. Met eh, You Got To Live And Learn staat hij op 8. En hij werd 488 keer gedraaid op Power FM het afgelopen jaar. En we vonden het ook een leuke plaat. 92 92 zo'n beetje het jaar dat Swingbeat doorbrak. Heb ik dat mooi gezegd of niet? Is dat, is dat een intelligente opmerking? Ga ik daarbij door naar nog een aantal uitzendingen die 44 of moeten we echt stoppen straks? ja, jij mag het zeggen. Hier zijn de Red Hot Chili Peppers op 7. like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. en Under the Bridge. Werd ooit nummer 1 in de That's 44 en kwam in 92 maar liefst 492 keer voorbij op Power FM. Het is eh, een tien over half zes. 020 662 mag je nog steeds bellen als je even een gokje wilt wagen. Wat staat er op nummer 1 in de That's 92? Als je het goed gokt, dan eh, maak je kans op een CD-single pakket. Onderweg is Mr. Big op 5, maar wat staat er op 6? Snap en Rhythm is the Dance. That's 92. Power Thank you. Waar je het weerbericht even voorlezen voor ons? We krijgen zon, hè? Krijgen we zon? Dan nog niet vandaag. Wanneer krijgen we zon dan? Maandag. Maandag krijgen we zon? Mhm. Vannacht opklaringen. Ja. Minimumtemperatuur rond oh, min 5 graden. Ja. Komende dagen droog. Ja. Maandag nog wat zon inderdaad. Ja. Daarna meer kans op mist. Gevaarlijk. Ja. Gevaarlijk. Eh, in de middag schommelt het kwik rond het vriespunt. Ja. Vannacht nacht ligt vorst. Lekker, uh, kelder gewoon eh, heb jij in je stem zitten. <laughs> Dat was het weerbericht gelezen door ehm, Mark de Brouwer. Maar goed, dat is niet belangrijk verder. Eh, Snap and Rhythm is the Dancer hoor je op 6. 532 keer werd de plaat gedraaid. Afgelopen jaar op Power FM. We zijn bezig met het overzicht van de 31 meest gedraaide en populairste Power FM hits van 1992. En op 5 Mr. Big, To Be With You was ook een plaat die uiteindelijk terecht kwam op de eerste plaats in de Bats 44.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 Ze staat op 3 in de Bats 92 met 559 keren gedraaid het afgelopen jaar. En daarvoor ook 559 keer gedraaid. Right Set Fred en Don't Talk Just Kiss. Die kwamen we tegen op nummer 4. En eh, Justin Brown had er ook een aandeel in, in die plaat. Ehm, nou, we zijn dus nu toegekomen aan die inmiddels beruchte nummer 2. Wie stond er of wie staat er in de That's 92 op nummer 2? Dat was eh, de vraag die we aan het begin van de That's 92 stelden. We kregen vele telefoontjes. Er waren enkelen die ehm, het goed gokten. Ik zal de namen daarvan even ehm, opnoemen. Dat waren William van Ewijk uit Kapel-Avenzaat. Jeffrey Lomans uit Breugel. Rob Vellekoop uit Honselersdijk. Hij krijgt een cd-singlepakket. Lennart Bader uit Aalsmeer krijgt ook een cd-singlepakket. En het verlossende woord. Dat krijgen wij uiteindelijk van Mieke uit Zaandam. Mieke legers. Hallo. Hoi Mieke. Nou, jij mag het gaan vertellen. Wie nou, staat er dan op nummer 2 in The Dead 92? Nou, dat is Becky Bell. En hoe heet de plaat? Eh... Uh... <laughs> uh, eh, Stepping Out Tonight. Ja! stepping out tonight. luisteraar heel terecht opmerkte. Ook met deze plaat waren wij het eerst. Becky Bell werd ooit powerplay, Stepping Out Tonight. Terecht genoteerd op de tweede plaats in de wet. 92, 576 keer voorbijgekomen. Je moet er niet aan denken omdat... Nou ja, laat maar zitten. We geven nog even snel het overzicht van de laatste 10 platen die je hoorde. Of eigenlijk 9 platen, want de nummer 1 heb je nog van ons te goed. 10 Boys to Men, End of the Road. 9 Inner Circle met Sweat. 8 Joe Public, Live and Learn. In het overzicht op 7 The Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge. Rhythm is de Dancer van Snap op 6. Mr. Big and To Be With You op 5. Right Set Fred, Don't Talk, Just Kiss op 4 in The That's 92 en Be My Baby van Vanessa Paradis op 3. En de inmiddels beruchte Becky Bell met Steppin' Out Tonight vonden we op nummer 2. Nou, die moet er dan echt zijn. Het enige en laatste gepresenteerde radioprogramma dat we ooit op Power FM hadden, dat, eh, dat gaat nu ook verdwijnen. Het betekent niet dat Power FM gaat verdwijnen. Je kunt ons gewoon dag en nacht beluisteren met hele fijne non-stop muziek. Mocht je mij het nog willen... Nou ja, laat vinden. De nummer 1 in de That's 92. Dat is deze. That's number 1. 2, 4. Als je van muziek houdt, is er eigenlijk maar één audiocassette. That's the Metal Master. That's de ultieme cassette voor positie 1, 2 en 4. That's 44. That's all. You wanna know what power is. Here is a song.